9 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De kosten voor uitleg over medicijnen bij de apotheek... moeten niet langer apart op de rekening komen. Dat zegt zorgverzekeraar DSW. Apothekersassistenten zeggen in een enquête... dat het apart vermelden van de kosten steeds vaker agressie oproept. Patiënten worden kwaad als ze zien dat ze voor uitleg over geneesmiddelen 6 euro moeten betalen. Verzekeraar DSW spreekt van doorgeschoten bureaucratie... en wil van de vermelding af. De Griekse premier Tsipras gelooft niet in het akkoord dat in Brussel is gesloten. Toch heeft hij wel zijn handtekening onder de overeenkomst gezet. Zegt dat in een interview met de Griekse tv. Zijn regering heeft de wetswijzigingen die nodig zijn om een nieuwe lening van de internationale geldschieters te kunnen krijgen ingediend bij het parlement. Waarschijnlijk wordt er vanavond rond middernacht over gestemd. Brussel eist onder meer dat Griekenland de BTW verhoogt en het pensioenstelsel en het bankensysteem hervormt. Israël voelt zich niet gebonden aan het akkoord dat de zes wereldmachten hebben gesloten met Iran over het atoomprogramma van dat land. Premier Netanyahu heeft gisteren met president Obama gebeld om zijn zorgen te uiten. Kort na de ondertekening van de overeenkomst in Wenen beschreef Netanyahu dat als een grote historische vergissing. Ook zijn kabinet zegt zich niet gebonden te voelen aan de gemaakte afspraken. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden... zou de partij voor Nederland tussen de 0 en 2 zetels in de Tweede Kamer halen. Het is voor het eerst dat VNL, de partij van ex-advocaat Bram Moskowitz... in de peilingwijzer is vertegenwoordigd. Ten opzichte van vorige maand zijn er verder geen wezenlijke verschuivingen. De VVD blijft in de peilingen aan kop, met daarachter drie partijen die elkaar niet veel ontlopen. De PVV, de SP en D66. Het weer, is bewolkt met regen of motregen. De zon schijnt eerst nog even in het noordoosten en breekt later op de dag soms in het zuiden door. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen zijn er vooral in het noorden nog wolkenvelden. Op andere plaatsen zon. Dan wordt het ook een stuk warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 3 kilometer... staat een kapotte auto op de rechte rijstrook... De N217 is dicht door terechtspijkenissen in beide richtingen na een ongeluk bij de aansluiting met de A29.